Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van de Universiteit van Amsterdam zijn boos op het bestuur van de Unie. In een open brief zeggen ze dat ze het niet oké vinden... dat er gisteren al werd besloten de boel te ontruimen... terwijl er nog volop onderhandeld werd met actievoerders die het gebouw bezet hielden. Sommige medewerkers willen maandag een walk-out houden. Dat betekent dat ze even stoppen met werken en naar buiten lopen. In de docentenkamer is ondertussen verdeeldheid over de acties. Deze hoogleraar vindt dat het nu wel klaar is. Zoals nu op de Oude sport eh, onderwijs moet worden gestopt, onderzoek moet worden gestopt. Ja, gewoon de primaire processen van de universiteit eh, belemmerd worden. Ja, dat kan je even laten gebeuren, maar uh, ja, er moet wel heel snel een eind aan komen naar mijn idee. En dan, ja, helaas zit er niks anders op eh, dan de politie in te schakelen en uh, tot ontruiming over te gaan. Wat ja, bijzonder pijnlijk is om aan te zien, maar ik zou niet weten welke andere opties de UvA heeft. Het is onduidelijk hoeveel docenten achter de boodschap in de brief staan. Ook demissionair premier Rutte heeft inmiddels gereageerd. Op X zegt hij dat de acties van de afgelopen dagen duidelijk over grenzen heen gaan. Demonstreren mag volgens hem, maar geweld gebruiken tegen de politie en dingen vernielen mag nooit. Meerdere instanties wisten al jaren hoe het eraan ging op een zorgboerderij in Gelderland. Vorige maand werd duidelijk dat kwetsbare kinderen die daar therapie kregen... slecht te eten kregen en werden geslagen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat de ouders en hulpverleners... drie jaar geleden al aan de bel trokken. En een bijzonder idee van Koos van 11 jaar. Hij voelt zich tijdens de pauze op het speelplein vaak alleen. En dus bedacht hij het Koosbankje. Dat vertelt hij aan Hart van Nederland. Dan kunnen andere kinderen die ook niemand hebben uh, erbij komen zitten. En dan kunnen ze iets doen. Of andere mensen kunnen diegene uitnodigen die op het bankje zit. Ja, op het speelplein staat nu dus een houten bankje waar kinderen op kunnen gaan zitten. Het idee van Koos heeft al succes. Een paar kinderen zeggen dat ze door dat bankje al nieuwe vrienden hebben gemaakt. Het weer. Het wordt een zonovergoten dag bij een graad of 18. Later vandaag kan het in het noordwesten wat bewolkter worden. En dan kan daar ook een licht buitje vallen. Morgen wordt eigenlijk net zoals vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen Zaandijk en Purmerend staat 3 eh, kilometer de werkzaamheden.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 Demissionair premier Rutte reageert op social media afkeurend op de protesten bij de UvA. Hij zegt dat demonstreren mag, maar dat vernielingen en geweld tegen de politie onacceptabel is. De dwangsom die het COA moet betalen loopt vandaag op tot meer dan een miljoen euro. Elke nacht dat er meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het opvangcentrum in Ter Apel... moet het COA 15.000 euro betalen. Het excessieve geweld dat de Sudanese rebellenbeweging RSF heeft aangericht in de regio Darfur... is volgens Human Rights Watch een etnische zuivering. Gevluchte bewoners van de stad spreken over plunderingen, verkrachtingen en moorden door de RSF. En het weer zonnig met maximaal 20 graden. ZFM. close enough and it was all in vain Time starts to pass before you know it, you're frozen Ooh.